9 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Volgende week dinsdag stemt het Britse parlement over de Brexit-plannen van premier May. Dat meldt de BBC. De stemming werd vorige maand nog uitgesteld door May... omdat er toen geen meerderheid voor de plannen zou zijn. Het is onduidelijk of die meerderheid er nu wel is. Militairen hebben vanochtend de macht gegrepen in Gabon. In het West-Afrikaanse land hebben ze de nationale luchthaven... en het radiostation bezet... In Gabon is al 50 jaar dezelfde familie aan de macht. President Ali Bongo is nu in het buitenland. Hij herstelt in Marokko van een beroerte. In de horeca maken ondernemers zich zorgen over het personeelstekort... en over het toenemend aantal koffietentjes, cafés en restaurants. Daardoor moet de winst over meer zaken worden verdeeld. De zorgen komen naar voren in een enquête van brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland... onder duizend horecaondernemers. ondernemers meer kinderen pinnen zelfstandig, maar ze gaan wel minder veilig om met hun pincode dan vijf jaar geleden. Dat meldt budgetvoorlichtingsorganisatie Nibud. Het gaat om kinderen van 10 jaar en ouder. 31 procent pint zelf, terwijl dat eerder 17 procent was. Het Nibud is bezorgd dat een groter deel van de kinderen hun pincode niet uit het hoofd weet... en ook dat ouders niet weten of hun kind wel veilig pint. De film Bohemian Rhapsody heeft vannacht een Golden Globe voor beste dramafilm gewonnen. Ook was er een prijs voor hoofdrolspeler Rami Malek. De film gaat over het succes van de band Queen en de rol van Freddie Mercury. Glenn Close sleepte een Globe in de wacht voor haar hoofdrol in The Wife. En beste regisseur werd Alfonso Cuaron voor zijn film Roma. Het weer dan nog. Vandaag is het bewolkt en valt er vooral in het noorden van het land wat lichte regen. In de loop van de dag gaat het ook harder waaien. Het wordt ongeveer 8 graden. Morgen gaat het minder hard waaien en wordt het wisselvallig met wat zon en enkele buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Veel vertraging nog op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... bij Knoop het Watergraasmeer, 20 kilometer file. Vertraging ruim een uur. Na een ongeluk op de A7 van Horen naar Zaandam bij Purmerend, 8 kilometer. De linkerrijstrook is dicht... Ook dat kost je meer dan een uur extra. Na een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen...